ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Israëlische kabinet stemt pas over een paar uur over de deal met Hamas. Ze stemmen dan over de eerste fase van het vredesplan voor Gaza... waarbij de wapens moeten worden neergelegd en gijzelaars worden vrijgelaten. Die stemming zou rond deze tijd al geweest moeten zijn, maar dat wordt dus later. Volgens verslaggever Sander van Hoorn hoeft dat niet te betekenen. Er moet natuurlijk heel veel gebeuren. Eh, er zal ook nog druk worden uitgeoefend op ministers om eh, toch voor te stemmen. En ook de krant die het meldt dat het is uitgesteld, de Times of Israel... die doet daar niet heel paniekerig over. Zegt dat het eh, waarschijnlijk wel een riante meerderheid wordt... die voor dit plan gaat stemmen. Maar ja, dat moet inderdaad wel eerst nog gebeuren. Dat is dus uitgesteld, het begin van dat veiligheidskabinet. Daarna komt het voltallige kabinet bij elkaar en daar zit die stemming in. En pas Pas daarna gaat het staakt het vuur in. Dus vooral voor de mensen in Gaza is het natuurlijk ja, hard wachten. De man die tijdens Koningsdag in Amsterdam een vrouw zou hebben verkracht... moet als het aan het OM ligt drie jaar de cel in. De zaak werd bekend door een filmpje dat rondging op social media. Daarin was te zien dat de man op een vrouw lag tussen geparkeerde auto's. De verdachte is een man van 28 uit Italië. Het slachtoffer komt uit Ierland en zei zich dat ze zich niets meer kan herinneren. 9 op de 10 fotografen en cameramensen in Nederland... hebben wel eens te maken gehad met agressie en intimidatie tijdens hun werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Persveilig. De fotografen en cameramensen zijn steeds vaker het doelwit van intimidatie. En de daders zijn vaak gewone burgers. En een groentehandelaar Peter uit Den Haag heeft via een tussenpersoon een joekel van een pompoen binnengekregen. Ja, het ding weegt zeker 500 kilo, denkt hij. En het trekt nogal de aandacht. Zelfs mensen die stoppen met eh, de auto, foto's maken, film. Ja, zelf op de film daarmee. Ik heb nog nooit zo groot gezien. Nee, nee we hebben wel eens grote exemplaren gehad verleden jaar van 120 kilo, 130 kilo. En die waren ook wel vrij fors, maar dit is, eh, dit is het neusje van de zalm. Ja. de pompoen gaat uiteindelijk naar een dierentuin toe. Maar Peter denkt dat er eigenlijk niet zo heel veel smaak aan zit. Het weer vanavond bewolkt met lokaal kans op wat mist. Bij een graad of 10 dan nog. Morgen een grijze dag met maar heel soms wat zon. Het wordt dan maximaal 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er op de Noord-Hollandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Half uur vertraging tussen Muiden en Hilversum-Noord. 11 kilometer file. De A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam is weer vrij bij Blarikum na een ongeluk. staat nog wel 11 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. Na een ongeluk is de A2 ook weer vrij vanuit Den Bosch naar Amsterdam. 11 kilometer file nog tussen Utrecht Centrum en Breukelen met een kwartier vertraging. En een half uur, <laughs> vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag.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 Het Israëlische kabinet is bijeen om te praten over het eerste bestand met Hamas. Na goedkeuring van het kabinet moet een staakt het vuren in Gaza binnen 24 uur van kracht zijn. De Amerikaanse president Trump gaat waarschijnlijk zondag naar Jeruzalem. Dat heeft een woordvoerder van de Israëlische president Herzog gezegd. Er is geen officiële aankondiging van het bezoek. In het hoge beroep over de moord op Peter R. de Vries... heeft het Openbaar Ministerie drie keer levenslang geëist... tegen de veronderstelde schutter, de chauffeur en de man die de moord zou hebben geregeld.